Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan vanavond nog één keer dansen in de kroeg. Vanaf morgen gaat weer een lockdown in voor drie weken. De horeca gaat om 7 uur dicht. Verder mag er geen publiek meer bij sportwedstrijden zijn... en moet je weer zoveel mogelijk thuiswerken. Deze mensen moesten wel even slikken. Ja, dat is wel jammer, toch? Ja, Dit is een moeilijke situatie. Ja. <laughs> nou, ik denk eigenlijk zolang het allemaal buiten is maak me niet zo zorgen. Dus ik denk dat eh, buiten dingen over het algemeen wel gewoon door kunnen gaan zoals het is. Goed nieuws is wel, de bioscopen en theaters blijven open. Eh, sport, oh, Sportwedstrijden zijn niet meer te bezoeken. Ja, kijk kijken er op televisie? <laughs> Ja, biertje erbij. Hoppakee. De regels worden vanavond om 7 uur definitief bekendgemaakt op de persconferentie. Curaçao beschouwt Nederland vanaf maandag weer als hoogrisicoland. Dat betekent dat je bij aankomst op het eiland een negatieve PCR-test moet laten zien. Je mag niet ouder zijn dan twee dagen. En na drie dagen moet je je nog een keer laten testen. Zo klonk het gisteravond in Arnhem. Een groep jongeren stak daar zwaar vuurwerk af. Er ging ook een bushokje aan diggelen. Tegen een verslaggever van Omroep Gelderland zeiden ze dat ze dat deden... omdat er mogelijk een vuurwerkverbod aankomt in die stad. En de zanger van Kensington stopt ermee. What do you Er is geen ruzie tussen Eloy en de rest van de band, zegt Kensington. Wel een verschil van inzicht. De zanger wil niet meer dat zijn hele leven in het teken staat van de band. De laatste shows met Eloy als zanger zijn volgend jaar september in de Ziggo Dome. Wat er daarna gebeurt, weet Kensington nog niet. Het weer best wat zon, alleen het noordwesten blijft grijs. Soms valt daar wat regen. Morgen begint ook nat, daarna wordt het beter en het gaat op 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 probleem is, kom dan langs bij mij. Al zien wij elkaar niet zo vaak, dan zal ik er zijn.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 Right about now, funk soul brother. Right about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 baby, baby. Ik sluip naar buiten bescherm laat jou niet dichterbij fire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 step by step? Won't you give me that step by step? I dyed hair and who likes earrings. Like whatever they say has no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 他不喝酒。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 I'm a super, super fly lady. Yeah, you could be big bone long as you feel like you own